Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet wil ze met een voltooid leven de mogelijkheid geven om hun leven met medicijnen te beëindigen, begeleid door een speciale stervenshulpverlener. De ministers Schippers en Van der Steur hebben daarover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De nieuwe wet is bedoeld voor oudere, wilsbekwame mensen met een consistente doodswens en die niet ziek zijn. Zij mogen straks met hulp van een hulpverlener een dodelijk middel innemen. Die hulpverlener wordt speciaal opgeleid en moet samen met een onafhankelijk deskundige beoordelen of de doodswens geen opwelling is en of er geen oneigenlijke druk van de familie meespeelt. De voormalige IS-strijder die in een opgedoken filmpje vertelt dat hij terug wil naar Nederland... is de 22-jarige Reda Nidalla uit Leiden. Hij zit vast in een zogeheten heropvoedingskamp voor oud-IS-strijders... geleid door rebellen in het noorden van Syrië. De NOS sprak eerder met zijn vader, die riep maanden geleden al de hulp van de Nederlandse autoriteiten in. Coördinator terrorismebestrijding Schoof zei vandaag dat de jihadist bij terugkeer in Nederland zal worden gearresteerd. De populaire luchtmachtdagen gaan volgend jaar niet door. Door een jaar over te slaan kan de luchtmacht meer tijd steken in de broodnodige training. Volgens een woordvoerder van Defensie speelt geld geen rol, maar kost het evenement te veel tijd en aandacht. De luchtmachtdagen zouden gehouden worden op vliegveld Volkel. De editie van dit jaar, die gehouden werd in Leeuwarden, trok 280.000 bezoekers. De politie in Rotterdam heeft iemand opgepakt die zich had verkleed als enge clown. Hij liep aan het begin van de avond op straat in de wijk Sjaarloos met een nephakmes. Gewaarschuwde agenten hebben de man vervolgens aangehouden. De afgelopen dagen kwamen uit verschillende delen van Nederland berichten naar buiten over enge clowns. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, minimumtemperatuur vannacht 6 graden. Morgen eerst zonnige periode, maar later op de dag betrekt het.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 Let's not waste this. waar u heeft zojuist eh, kunnen genieten van heerlijke soulmuziek. Dankzij mijn eh, gewaardeerde collega Willem Bruis... die nog altijd naast me staat en gewoon eh, ja, staat te kijken... Welke, welke, muziek ik nou weer de gemeente opstel te gaan zetten veld gaan zitten. Maar ik, ik ga een mooi nummer draaien van Curtis Stiggers. En, en misschien zegt het u helemaal niks, Curtis Stiggers. Wie is Curtis Stiggers? Nou, de man had een wereldhit, dat meen ik echt. Hij eh, eh, doet nu aan, aan jazzmuziek. Hij, eh, dat heb ik afgelopen zondag trouwens ook gedraaid van hem. maar, maar die wereldhit, dat ga ik u toch nog even laten horen. I Wonder Why u hem niet kent. Nou, u kent hem ongetwijfeld wel. Dat moet haast wel.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 Ja, ik wist het natuurlijk wel, want dit nummer ken ik natuurlijk heel goed. Maar in elk geval, eh, het is bij mij weer helemaal teruggekomen. ik draai hem nu regelmatig in de uitzending en dat is maar goed ook, want het is een prachtig nummer. Evenals Stof in de Wind, Dast in de Wind. Die kun je altijd draaien, elke uitzending weer. Kansas. spreuk van... Uh, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. hey, ik zie dat Fred ook eh, online is. Fred, hey. Fred, welkom. Ik ga je zo te woord staan, maar eerst eventjes weer een nieuw nummer opstarten. En dat doe ik met de chorus, Runaway. Prachtig nummer. There's nothing like zonder meer ook van een radio. Listen to the radio, zo moet ik het eigenlijk Maar nou, dit was het prachtige nummer Runaway. Ik ga een, eh, een nummer draaien voor eh, mijn eh, goede collega Fred Hey. En die vraagt om het nummer Love Will Lead You Back van Taylor Dane. En ja, de liefde Fred brengt je altijd weer terug bij degene waar je het meest van houdt. Daar houden we het maar op. En als ik die Taylor zo bekijk op een plaatje, nou, dan eh, kan ik het me helemaal voorstellen, meneer Hey. <laughs> dan zeg ik, hey Fred, hey. See? mooi. Love Will Lead You Back. Ehm, we gaan eh, verder met een nummer van uh, ja, The Family of the Year. En dat doe ik niet zomaar. Dat doe ik omdat ik het gewoon een geweldig nummer vind. En ik, heb ze ook al eh, regelmatig gedraaid in het programma.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 als dat het eh, net door Fred Hey werd aangevraagd. Althans, de strekking van het nummer wat de tekst betreft. Want het gaat over een, een, verloren liefde, zeg maar... en die dan toch altijd weer bij je terugkomt... uiteindelijk, als hij of zij erover na heeft kunnen denken... en jou een tijd heeft moeten missen... Het nummer wordt gezongen door Don McLean en het heet Eventually. Eventually You will return and bring your love Deep in my heart, I know it's meant to be. Eventually, someday, somewhere, you'll be pretending that you just don't care. You'll look into your heart and find there eventually and given time the gentle rain can smooth the jagged stone things work out when they are left maybe that's the key. And I believe that true love never really leaves. It's there to bring you back to me. Even eventually you'll be surrounded by the memories and they'll turn back into reality even was hij mooi of was hij mooi? Don McLean was dat met eh, Eventually. Eh, wat had ik nog meer voor u bedacht? Oh ja, natuurlijk eh, Eva Cassidy. Die kent u ook wel, hè? Eva Cassidy. Uh, een zangeres die helaas is overleden. op 37-jarige leeftijd al trouwens. En aan een, ja, de ziekte die we allemaal kennen. en zij heeft, toen zij nog leefde... luisteraars, heeft ze eigenlijk helemaal eh, nauwelijks muziek uitgebracht. Dat is allemaal eh, door haar eh, familie gebeurd nadat ze was overleden. Dus, dus tijdens haar leven heeft ze wel veel gezongen... en ook wel veel opgetreden in Amerika. Maar er zijn nooit albums uh, zeg maar, uh, van haar verschenen. En dat heeft ze misschien wel bewust gedaan... want ze wilde misschien helemaal niet beroemd worden. Maar ik heb, als ik haar repertoire draai... dan heb ik iets van Eva, You Take My Bread Away... Oftewel, je haalt mijn adem weg. Je stokt mijn adem, zo mooi vind ik het. Sometimes it amazes me How strong the power that you Ja, wat een zangeres en wat een muziek. Fantastisch. Eva Cassidy. Ik ga eh, een nummer voor u opzoeken van mijn goede vriend Art Garfunkel. Nou ja, goede vriend. Hij kent mij allemaal niet natuurlijk, maar ik hem wel. En dat is maar goed ook. Want eh, zijn muziek zou ik nooit willen missen. En, draai ik heel vaak in mijn programma. En uh, u moet het me maar niet kwalijk nemen, want ik vind het gewoon een fantastische zanger. En waarom zouden we er nou zorgen om hebben? Hè? Why worry? van Dire Straits. Mark Knopfler, die ik dat ook heel mooi. I'll wipe away those bitter tears. I'll chase away those restless fears. I'll turn your blue skies into gray. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why? There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why? luisteraars. Het volgende nummer doet me een beetje eh, terugdenken aan de tijd dat ik eh, nog wel eens naar de Canarische eilanden ging. En dan met name naar eh, Gran Canaria en Playa de Lingles bezocht. Waikiki, het complex met drie van die ronde torens. Een familiehotel, zeg maar. Met groot zwembad erbij en activiteiten voor de jeugd, dus animatie. Maar dan lag je zo s bij dat zwembad. En u zult het niet geloven, maar dan kwam er dit soort muziek voorbij. het was toch zo heerlijk relaxed. In het zonnetje, moet je je voorstellen. Af en toe een duik in de poel en dan, en dan deze muziek.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 still al lang. Leonard Cohen was dit. In zijn geheime leven. Het komt van het album Ten New Songs. En ik zei het al, ja, dat, dat hoorde je echt zo bij de pool uh, op Gran Canaria. Waikiki heet het eh, complex. Met die mooie torens. En eh, ja, dat zou je niet verwachten als je daar zo s ochtends bij het zwembad legt, ligt dat er deze muziek wordt gedraaid. Nou, het gebeurde echt daar. En vanavond voor u, heel speciaal, Leonard Cohen met My Secret Life. Nou, als je oud en wijs genoeg bent eh, dan weet je ook dat ik gelijk heb dat dit mooie muziek is. Old and Wise. Mr. Colin Lundstone en hij eh, deed mee met die Alan Parsons Project. Dat is maar goed ook, want er kwam dit prachtige nummer uit voort.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 And so, and so do I. Me and Mrs. Mrs. Jones. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us it hurts so much, it hurts so much inside.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 We know, they know, and you know and I know that it was wrong. But I'm thinking strong. Ja, de geheime liefde tussen Billy Paul en uh, eh, Mrs. Jones was dat... Uh, we hebben nog een minuutje te gaan en dan ga ik uit, luisteraars, natuurlijk met een instrumentaaltje.